met het NOS Op de A2 ter hoogte van Vinkenveen is een spookrijder vannacht tegen een tegemoetkomende auto gebotst. Daarbij is zeker één dode gevallen en zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Hoeveel is onbekend. De spookrijder botste frontaal tegen een andere auto, zegt de politie. De schade is groot, volgens woordvoerder. De botsing gebeurde op de A2 richting Amsterdam. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt door de politie omgeleid. Over de slachtoffers is nog niets bekend. De man die eind vorige maand bij een Amerikaanse droneaanval in Afghanistan om het leven kwam... zou geen terrorist zijn, maar een hulpverlener. Dat schrijft de New York Times. Een Amerikaanse drone volgde de 43-jarige man urenlang... omdat hij door de VS werd aangezien voor een lid van terreurorganisatie IS. Op videobeelden waar de kant over beschikt is te zien dat hij geen explosieven in zijn auto laat... zoals de Amerikanen dachten, maar jerrycans met water. De man zou hebben gewerkt voor een Amerikaanse NGO die hongersnood probeert te bestrijden. Bij de aanval kwamen tien mensen om het leven, onder wie zeven kinderen. In een speech ter nagedachtenis van de aanslagen van 11 september 2001... roept de Amerikaanse president Biden op tot nationale eenheid. Eenheid betekent niet dat we hetzelfde moeten geloven. We moeten een fundamenteel respect en vertrouwen hebben in elkaar en in deze natie... zegt hij in een door het Witte Huis verspreide videoboodschap. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat met gekaapte vliegtuigen... aanslagen werden gepleegd op het World Trade Center in New York... en het Pentagon in Washington. Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. In de halve finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in vijf sets. 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 en 6-2. Eerder vandaag won de Rus Dani Medvedev in drie sets van de Canadees Felix Auger-Aliassime. Dat betekent dat Medvedev het in de finale op gaat nemen tegen Djokovic. Als hij het toernooi wint, dan wordt hij met 21 Grand Slam zegens recordhouder. Het weer, is op de meeste plaatsen droog en de temperatuur ligt rond de 15 graden. Later vandaag is er veel bewolking met af en toe een bui en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A7 van Horen naar Heerenveen staat tussen Den Oever en Kornwerdersand nog 10 kilometer file... en de vertraging is daar ruim een half uur. En op de N305 Almere-Dronten tussen de aansluiting met de A27 en die met de N301 ook een half uur tijdverlies.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 En ik weet dat, dat jij niet alleen was. Of ben ik paranoia? Denk ik weer veel te veel na? Weet niet wat het is, of dat ik me vergis, dat er iemand anders is. Als we echt willen, dan verraad niet beter wist met alles.